uur. Annette Schut met het NOS Journaal. In Mexico is een man overleden aan een variant van de vogelgriep... die nog niet eerder was vastgesteld bij mensen. De man van 59 overleed volgens de Wereldgezondheidsorganisatie eind april. Voor zover bekend was het slachtoffer niet met vogels of andere dieren in contact geweest. Het is niet duidelijk hoe hij dan wel met het virus in aanraking is gekomen. De variant was al wel gevonden bij Mexicaans pluimvee. De man leed aan meerdere onderliggende aandoeningen. Bij een treinongeluk in Tsjechië zijn zeker vier mensen omgekomen. Een volle passagierstrein botste in de buurt van Pardubice in het midden van het land... frontaal op een goederentrein. Ook tientallen mensen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. De politie heeft in een onderzoek naar een misdrijf e-mails ingenomen die aan de Telegraaf waren verstuurd. In de mails zou een man bekennen dat hij zijn dochter heeft gedood. De vordering kwam nadat de Telegraaf justitie om een reactie had gevraagd op de mails. Eind vorige maand werd in Lelystad het lichaam van een vrouw van 18 gevonden. Zij bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. De krant benaderde de vader, die terug zou hebben geschreven... dat hij haar zou hebben gedood omdat hij boos op haar was. Gisteren hield de politie twee mannen aan in de zaak. Het zou gaan om haar broers. In Nijmegen heeft de politie een studentenprotest bij de Radboud Universiteit beëindigd. Tientallen studenten zaten in een gebouw en in een tentenkamper voor. Volgens de universiteit is de ravage zo groot dat het gebouw in ieder geval vandaag en morgen dicht blijft. De pro-Palestijnse demonstranten spoten onder meer graffiti op de muren... en zetten volgens de universiteit brandslangen open. Niemand werd aangehouden. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 7. Vanochtend trekken wolkenvelden over het land en in het noorden valt lokaal een bui.